baas van een kroegje in Moken, die kwam op een aardig idee. Hij zingt als de deur wordt geopend, en iedereen zingt met hem mee. Kom erin, zeg je hoed kom erin, zeg stoel, maar wij, doen maar net, op je thuis bent, vooruit zet je zorg op zee. Een tramconducteur die het hoorde, was dadelijk weg van dit lied. Hij zingt het bij iedere halte, of er nu plaats is of niet. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar bij, doe maar net, of je thuis bent. Vooruit zet je zon op zee. vriendelijk heertje, zoals je er zelden een ziet. Ik zei hem kom binnen, maar dat hier, De deur waar de was wist ik niet. Kom erin, zet je hoed af. Kom erin, zet je stoel maar bij, doe maar net. Of je thuis bent, vooruit zet je zo opzij. Ik ging van de zomer uit vissen, was Morita tussen het riet. Een snoek zag zijn kop boven water en zong gemeen grijnzend dit lied. Van de ring, zeg je van de ring, zet je zo maar bij. Doe maar net of je thuis bent. gaat uren kaarten en maakt het dan tamelijk laat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaapt met een pook in de maat. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar mee. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je op zee. Dumnezeu.